Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Annecy, in Frankrijk, wordt een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden... na de mesaanval van afgelopen donderdag. Uit de niets viel een man kinderen op een speelplaats aan. Ook twee volwassenen raakten gewond. Inmiddels is iedereen buiten levensgevaar, maar de gebeurtenissen maakten grote indruk, zeggen deze buurtbewoners. Vous savez, d'être attaqué, attaqué des enfants comme ça, on se pose beaucoup de questions, quoi. Aujourd'hui, on doit traverser, passer ce cap, et c'est pour ça que ce moment est très important. De stad heeft een trauma opgelopen, zeggen ze. We zijn erg geschrokken en het is goed dat er een herdenking plaatsvindt. De dader is een man van 31 uit Syrië. Waarom hij de kinderen aanviel is niet bekend. Op een woonwagenkamp in Arnhem is zaterdagavond een ouder stel overvallen. De daders zouden hen hebben bedreigd met kapmessen en sloegen daarna op de vlucht. Andere bewoners van het woonwagenkamp gingen direct achter ze aan... maar de daders waren te snel. Wat ze hebben gestolen is niet bekend. In Sudan hebben de strijdende partijen kort na het verstrijken van een nieuwe staakt het vuren... de wapens opnieuw opgepakt. Onder meer in de hoofdstad Khartoum. Ook buiten de hoofdstad wordt er weer gevochten. Het gewelddadige conflict in Sudan is al maanden aan de gang. Een paramilitaire strijdgroep wil de huidige regering weg hebben. Bijna 2 miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Om half drie speelt Sparta Rotterdam om een ticket voor Europees voetbal. Als ze vanmiddag winnen van FC Twente gaat de ploeg de Conference League in. De fans dromen ondertussen al van mogelijke bestemmingen als hun clubje Europa ingaat. Ik heb al gezegd, we gaan naar Oezbekistan toe. Ik ga mee. Macedonië. <laughs> Alblos. ja, dat zou bijvoorbeeld, ja, dan zou ik gelijk vakantie meenemen. Wat zeg je, IJsland? Duitsland lijkt me leuk. Duitsers, lekker. Bier drinken, leuk. Zo is het Kazachstan of Albanië. Ik ga er desnoods lopend heen of op de fiets. Het maakt me eerlijk gezegd niet uit, al zou ik het echt suf vinden als we naar België moeten. Weet je wel, laat het dan in godsnaam lekker ver zijn. Mocht Sparta als winnaar uit de bus komen vanmiddag... is het voor het eerst in bijna 40 jaar dat ze een Europees toernooi halen. Dan nog het weer. Vanmiddag 29 tot 32 graden. Staat af en toe een licht windje. Vanavond koelt het af. Dan wordt het tussen de 14 en 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar.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 competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mí brincando. Uh, uh, uh. Lo rico que te da chingando. Uh. vamos a competir. A ver, ey. Uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo.